Jobboot met het NOS Journaal. Siband van Haarsma-Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij kreeg meer dan 50% van de stemmen. De leden van de partij konden tot 12 uur hun voorkeur uitspreken voor één van de zes kandidaatlijsttrekkers. In de peilingen leek het te gaan om een nek-aan-nek race tussen van Haarsma-Buma en de Purmerendse wethouder Mona Keizer. Er werd rekening gehouden met een tweede stemronde, maar dat is dus niet nodig. Keizer kreeg 26% van de stemmen. De andere vier kandidaten bleven ver achter. Zonne-energie is voor het eerst goedkoper dan gewone stroom. Dat komt doordat de prijzen van energie sterk zijn gestegen en die van zonnepanelen daalden. Deze week werd bekend dat de nota van de energiebedrijven met 160 tot 170 euro per jaar zal stijgen. Daardoor zijn consumenten volgens deskundigen voor het eerst goedkoper uit met zonne-energie. Zonnepanelen zijn in 10 jaar terugverdiend, terwijl de panelen 20 jaar meegaan, zeggen deskundigen. De panelen worden volgend jaar nog goedkoper door de verlaging van de BTW van 19 naar 6 procent. De politie heeft twaalf jongeren opgepakt. Die worden verdacht van straatroven in Beverwijk en omgeving. De jongens van 14 tot 23 jaar komen uit Heemskerk, Beverwijk en Assendelft. De zaak kwam aan het rollen toen een van de jongens werd opgepakt na een straatroof. De twaalf straatrovers hadden het vooral gemunt op andere jongeren. In groepjes van drie beroofden ze hun slachtoffers van hun Blackberry, merkkleding en andere waardevolle spullen. Bij drie van de twaalf verdachten zijn nepwapens gevonden. In Beieren is de Duitse bariton Dietrich Fischer-Dieskau overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Dieskau was een van de belangrijkste zangers van de 20e eeuw. Hij excelleerde in het romantische lied en trad op in opera's en oratoria. Hij was ook muziekpedagoog en schrijver. Beroemd waren onder meer Dieskau's uitvoeringen van de liederencyclus Die Winterreizen van Frans Schubert.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 Iedere vrijdag komen ze alle 40 voorbij op CFM, de 40 beste platen van Europa. 22e jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 20 en vandaag weer de 18e mei van 2012. In de lijst vinden we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 3 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Jesse G met Domino doet dat na 16 weken. 15 weken voor Michelle Kiwanaka en Home Again. En ook voor Katy Perry is het over. Part of Me verdwijnt na 13 weken. Snelste Tijger is net als vorige week Rihanna. Where Have You Been gaat deze week 9 plaatsen omhoog. De snelste dalen is voor Flowrider en Sia de Wild Ones zak R11. Langs genoteerd is dat dezelfde plaat als vorige week. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst en daarmee het langs genoteerd van allemaal voor de eerste binnenkomen gaan we straks naar eh, plek 36. Een mengeling tussen Justin Timberlake en Justin Bieber. Zo wordt hij op eh, verschillende fora's op den internet alweer genoemd. Een lijst op eh, nummer 39. Alicia Reed en de Jump Smokers. Alone Again zakt in de 15e week wel twee plaatsen. Van 37 zakkend naar 39. Tijdens de Euro Breakdown hier op CFM.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 Dat gevoel krijg je als je zijn eerste single beluistert. Niet direct negatief bedoeld, want waar Justin Bieber toch vooral poppy muziek maakt gericht op pubers, daar heeft de in Britain geboren zanger toch vooral een zangtop eh, sound op. Meer eh, op de volwassenen gericht. Meinert is vooral bekend geworden met zijn covers op YouTube. Meer dan 50 eh, miljoen views had hij daar. Mede daarom wist hij ook nog eens de brand voor 2012 verkiezing te winnen van de Engelse MTV. Daarmee versloeg hij weer bekende namen als eh, Lana Del Rey en Michel Kibraka. Zijn grote schare fans eh, is dus een goed begin. Komende zomer komt dan ook nog eens zijn debuutalbum uit. Medewerking van uh, gerenommeerde producers als Kevin Rudolph en uh, Jermaine Dupree.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 En op 36 nieuw van eh, Conor Meinhardt, Cat Say voor de volgende binnenkomen gaan we naar 33. De muziek van deze Alex Clare, die is gerust bijzonder te noemen. Maakte kennis met deze Engelsman via Up All Night. Een combinatie van rap, reggae en zware gitaren van hard rock of zelfs metal. De singer-songwriter heeft een radiovriendelijke stem die hij graag laat ondersteunen door heftige muziek. In zijn nieuwste single houdt hij zich eh, koest tijdens de complete, maar knalt in de refreinen met verschillende dubsteps. Niet vreemd, als je nagaat dat Diplo en eh, Switch samen Major Lazer zijn uh, debuutalbum hebben geproduceerd. nu blijft opmerkelijk hoe Alex Clare als soulzanger, want zo klinkt hij in deze single, dubstep toevoegt. dit nummer klinkt hij als een eh, geslaagde combinatie van Moon 5 meets dubstep. En, met dit unieke geluid en IJslands Records achterzicht zich verrast de 25-jarige Brit een grote hit te gaan maken eerste single die we van hem tegenkomen in The Euro Breakdown. Too Close van Alex Clare is de tweede binnenkomen vandaag op nummer 33. refreshed. the song was <laughs> over. <laughs> no, it ain't over yet. Nelly daarom met haar nieuwe single The Big Hoops. Bigger the Better. In de tweede week kwam zij, eh, gaat zij omhoog. Ze kwam binnen op 38 vorige week en nu op 32. Kijken wij eens naar de lijst. Tot nu toe vinden wij op de 40ste plek 5 plaatsen verliezen in de 12e week voor de Far East Movement samen met Justin Bieber Live My Life. Alicia Reed en de Jumpsmokers Alone Again. In de 15e week zakken die twee plekken naar 39. 38 vinden we Jack en Samuel Logic. Can't Stop Me Now. In de tiende week zakken zij 5 plaatsen. En 6 plaatsen verlies nu voor Madonna, Nicki Minaj en Mia. Give Me All Your Loving. In de 14e week zakken ze naar 37. Op 36 nieuw binnen Connor Minard. Can't Stay No. Jason Mraz, I Won't Give Up staat met 18 weken het langs genoteerd. Maar zakte wel 7 naar 35. En 8 plaatsen verlies ook voor Colway Jepson. Call Me Maybe. In de 15e week zakken zij naar 34. Alex Clare, Too Close vinden we nieuw binnen op 33. En 32 is voor Nelly Furtado, Big Hoops, Bigger the Better. In de tweede week dus 7 plaatsen omhoog, of 6 plaatsen omhoog van 38 naar 32. 31 is er dan voor Florida en Sia. In de 15e week zakken zij 11 plaatsen en daarmee de snelste zakker. Van 20 zakken dus naar 31. En op 30 vinden we een nummer wat gebruik maakt van zomerse gitaren. Een stevig gebied aan de hand van DJ Frank E. En niet geheel verrassend een gefloten deuntje gebruik van effect begint sinds vorig jaar eh, steeds vaker in platen naar voren te komen.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 Westkust weerbericht. Vandaag hebben we te maken met een frontensysteem van het lage drukgebied Zantiepen dat is alles boven het zuiden van Engeland. De zon schijnt daardoor vanochtend eh, af en toe, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Vanmiddag kan er zelfs hier en daar een buitje vallen. Een matige zuidoostelijke wind die draait naar zuid en de temperatuur die eh, stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft wel droog. Bij een matige zuid- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen weer flinke periodes met zon en het blijft dan droog. De wind waait eh, zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Temperatuur morgen zo'n 18 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het dan bewolkt en valt af en toe buien geregen. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht. De temperatuur daalt weer naar een graad of 12. En zondag starten we de dag ook met wat buien geregen, maar gelijkig, geleidelijk gaat ook wel de zon weer schijnen.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 In de tweede week gaan die platen omhoog van 32 naar 28. Op 27 ertussen zittend is Lickily en I Follow Rivers. En die plaat zakt van 17 naar 27. De Babysitter Circus kwamen vorige week binnen. Everything's gonna be alright.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 Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out. felt Courtney samen met Nelly Furtado is Anybody Out There. In de zesde week gaat de plaat drie plaatsen omhoog van 25 naar 22. Kost nog even tijd om rustig achterom te kijken. Vinden wij op 30 de nieuwe single van Flowrider en Whistle. Nieuw binnen dus op nummer 30. Vijf plaatsen winst voor Of Monsters and Men en Dirty Paws. In de derde week omhoog naar 29. 28 is voor Avicii en Silhouettes. De plaat gaat vier plaatsen omhoog. En Lee, I Follow Rivers die levert er 10 eh, in in de 13e week. Little Boots, Every Night I Say A Prayer gaat in de derde week omhoog van 30 naar 26. En Birdie People Help The People, in 13 week zakt de plaats van 16 naar 25. Van 29 omhoog naar 24 gaan de Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright. En Usher met Climax in de vierde week omhoog van 27 naar 23. Van 25 naar 22 in de zesde week Kaneen en Nelly Furtado, Is Anybody Out There? En Natalia Kills, Kill My Boyfriend, die levert twee plekken in. Ze zak van 19 naar 21 in de 11e week alweer de vierde week voor Adam Lambert en Bruno Mars.